uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Door strenge stikstof- en klimaatregels is er op de lange termijn geen landbouw meer mogelijk in gebieden met kwetsbare natuur. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. De komende jaren moet de stikstofuitstoot stapsgewijs worden afgebouwd. In bepaalde regio's zal daardoor geen ruimte meer zijn voor veehouderij en akkerbouw. Zelfs niet wanneer boerenbedrijven aanpassingen doen. Volgens het planbureau moet het nieuwe kabinet eerlijk zijn over de gevolgen voor de landbouw. Want de regels zullen een grote impact hebben op tienduizenden boeren. Nederlanders hebben vorig jaar 17% minder kilometers gereden dan in het jaar ervoor. Dat meldt het CBS. In 2019 werd er nog bijna 152 miljard kilometer gereden... door motoren, personenauto's, bussen en vrachtwagens. In 2020 was dat gedaald naar 126 miljard kilometer. De afname was het grootst bij de bussen en dan met name bij de touringcars. Het aantal gereden kilometers door vrachtwagens bleef ongeveer gelijk. Ruim driekwart van de gereden kilometers werd afgelegd met personenauto's. De Luxemburgse premier Bettel is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis. De 48-jarige politicus testte vorige week positief op het coronavirus... na de EU-top in Brussel. Hij had toen alleen milde klachten, zoals koorts en hoofdpijn. Volgens de Luxemburgse regering worden in het ziekenhuis extra testen en onderzoeken gedaan. Zware buien hebben in verschillende plaatsen tot wateroverlast geleid. Lokaal viel in korte tijd veel regen. In Brunsum en Limburg stonden geparkeerde auto's tot diep in het water. Ook in onder meer Brabant, Overijssel, Groningen en Drenthe kwamen meerdere straten en huizen blank te staan. De meeste neerslag viel volgens Weerplaza in het oosten van het land. In Hengelo viel 62 mm regen. Gemiddeld valt in de hele maand juli zo'n 78 mm. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt een graad of 15. Morgen bewolkt en kans op een bui.